Uur. Jurjen Boekraat met het NOS Journaal. In Dam in Gelderland staat een huizenblok met zes woningen in brand. Alle 24 bewoners konden op tijd hun huis uitkomen. Er komt veel rook vrij, die volgens de veiligheidsregio blijft hangen omdat het nauwelijks waait. De brandweer is met veel mensen en materieel aanwezig om de brand te bestrijden. Bij aanvallen van jihadisten in Burkina Faso zijn zondag tientallen mensen gedood. Honderden militanten vielen s ochtends vroeg de noordelijke plaats Djibo aan. Daar schoten ze niet alleen op militairen en politiemensen, maar ze vielen ook burgers aan. Bewoners vertellen aan internationale persbureaus dat mannen voor hun huis werden geëxecuteerd. Een aan Al-Qaeda gelieerde groepering heeft de verantwoordelijkheid voor de aanval opgeëist. Burkina Faso geldt als het centrum van terrorisme in de West-Afrikaanse Sahel. Hoewel hij gevangen zit in Den Haag... is de Filipijnse oud-president Duterte verkozen tot burgemeester van zijn thuisstad Davos City. Duterte zit in de gevangenis omdat hij door het internationaal strafhof is aangeklaagd voor misdaden tegen de menselijkheid. Als president voerde hij een nietsontziende strijd tegen drugs. Het strafhof rekent hem zeker 43 moorden aan, maar aangenomen wordt dat het aantal slachtoffers in de duizenden loopt. Toch is er in de Filipijnen nog altijd veel steun voor Duterte. Een Britse oud-marinier heeft de top van de Mount Everest bereikt... na een triathlon van meer dan 13.000 kilometer. De 31-jarige Mitch Hutchcraft zwom half september het kanaal over... en fietste vervolgens bijna 12.000 kilometer van Frankrijk naar India. Daar rende hij 900 kilometer naar de Nepalese hoofdstad Kathmandu... van waaruit hij 365 kilometer wandelde naar het basiskamp van de Mount Everest. Daar kwam hij half april aan... Het lukte hem zondag om de top van de hoogste berg ter wereld te bereiken. Het weer. De komende dag opnieuw volop zon en temperaturen van 20 graden in het noorden tot 24 in het zuiden.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 Where there's no competition and you render my condition, though improbable, it's not impossible for a love that can be unstoppable. wait, I find lines between fate and destiny. Do you believe in the things that were just meant to be? When you tell me the stories of your quest for me, picturesque is the picture you paint effortlessly. And as our energies mix and begin to multiply, everyday situations they start to simplify so things will never be the same between you and I.